Zes uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Braziliaanse regering heeft een verbod van 60 dagen uitgevaardigd... op het platbranden van bos voor landbouwgrond of veeteelt. Op die manier wil het land voorkomen dat nog grotere delen van het Amazonegebied... in vlammen opgaan. Critici zetten vraagtekens bij het effect van het verbod... omdat de meeste branden illegaal worden aangestoken. President Bolsonaro krijgt sowieso veel kritiek op de manier waarop de regering omgaat met de bosbranden. VVD'er Arno Rutte vertrekt half oktober uit de Tweede Kamer. Hij gaat werken bij een consultancybureau. Rutte is zeven jaar Kamerlid geweest. Hij voerde vooral het woord over zorg. Ook in zijn nieuwe baan krijgt hij daarmee te maken. Arno Rutte zegt dat hij de afgelopen jaren heeft geprobeerd een balans te vinden tussen thuis en werk en dat dat te vaak niet is gelukt. En daarom heeft hij besloten de Tweede Kamer te verlaten. In vier Europese landen zijn de mazelen officieel terug. Het gaat om het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Tsjechië en Albanië. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de terugkeer zorgelijk. In de eerste helft van dit jaar waren er al 90.000 nieuwe besmettingen in Europa. Sommige mensen laten hun kinderen niet inenten... door onjuiste berichten over de risico's van vaccineren. De 16-jarige jongen die verdacht wordt van het doodsteken van zijn 15-jarige klasgenote Megan in Breda... blijft nog zeker drie maanden in voorarrest. Dat heeft de rechter besloten. In het jeugdstrafrecht komt het niet vaak voor dat een voorarrest wordt verlengd... maar volgens de rechter is het gezien de ernst van de feiten op zijn plaats. Op de WK roeien in Oostenrijk hebben drie Nederlandse boten zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Het gaat om de mannen dubbel 4 en om de vier zonder stuurvrouw en de lichte dubbel 2 bij de vrouwen. De Holland 8 moet in de finale in Oostenrijk bij de beste 5 eindigen om volgend jaar ook naar de Spelen in Tokio te mogen. Het weer vanavond en vannacht klaart het op en het koelt af eh, tot temperaturen tussen de 10 en 15 graden. Wel kan er een mistbank ontstaan. Morgen vrij zonnig, 21 tot 25 graden. Zaterdag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files met flinke vertraging staan op de A4 richting Amsterdam... tussen knooppunt De Hoek en de Nieuwe Meer. 8 kilometer met drie kwartier vertraging. Een kwartier vertraging heeft het verkeer op de A4 richting Den Haag voor het knooppunt Burgerveen. Dan op de A5 richting Amsterdam. Daar staat voor de aansluiting met de A10 7 kilometer. Kost je 10 minuten. A7 richting Friesland voor Kornwerderzand Zand 6 kilometer. Vertraging is een half uur. Een uur vertraging heeft verkeer op de A9 richting Diemen tussen Badhoevedorp en de afrit van het AMC. Dan op de A10 de ringweg Amsterdam tussen Amsterdam-Geuzenveld en Buitenveld 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de N201, dat zijn omrijders voor de A9, staat het vast vanaf Aalsmeer tot aan Meidrecht 20 minuten. En als laatste de N207 richting Hillegom voor Hillegom 10 minuten vertraging.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 Yeah, three, two, one. Countdown and the party has begun. Let's do it right now, let's go for it. Cause I feel for you and I show for it. S D H Y If you wanna have fun, you better call me. Get down, get down to my sound. I'm in town. Stay tuned, Come on and tell me. I'm gonna be right there with you for the yell, see? Yeah, cause I'm talking about a change. I'm talking about a change of lifestyle. The way you went to me was very strange. Stay tuned for a while. I could have been a criminal because I live like an animal. A home prison, a man that was terrible. I was a kid, so I tried to live with it.